Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Een kampenaar die koning Willem-Alexander op Facebook een moordenaar, verkrachter en dief noemde... heeft 30 dagen cel gekregen voor het beledigen van de koning. 16 dagen van de straf zijn voorwaardelijk. De rechtbank vindt dat de man de waardigheid van de koning heeft aangetast. Zulk gedrag is volgens de rechter niet acceptabel in onze samenleving. De man van 44 plaatste ook nog een bewerkte foto van een executie... waarbij het hoofd van een slachtoffer was verwisseld door dat van de koning. Nederland zou flink profiteren van TTIP, het handelsverdrag waarover de VS en de Europese Unie al drie jaar onderhandelen. Centraal Planbureau voorspelt dat de Nederlandse handel met de Amerikanen daardoor verdubbelt. Nederland profiteert volgens het CPB meer dan andere Europese landen van TTIP, omdat ons land relatief veel importeert en exporteert. Tegenstanders van het akkoord zijn bang dat de Europese voedselveiligheid, het milieu en de arbeidsvoorwaarden in gevaar komen. De Amerikaanse Consumentenbond wil dat Tesla de automatische piloot in zijn auto's uitschakelt. De oproep komt na het nieuws begin deze maand dat een automobilist omkwam toen de auto zelf stuurde. De bond Consumer Reports zegt dat het onverantwoord is om automobilisten als proefdieren te gebruiken voor nieuwe techniek. Tesla maakt volgens de bond niet genoeg duidelijk dat het automatische systeem nog in de testfase zit. Directeur Elon Musk zei eerder dat hij niet van plan is de functie uit te schakelen, omdat de techniek ook levens kan redden. Tegen een man uit Drachten die verdacht wordt van het veroorzaken van een gasexplosie in zijn huis... eist het OM TBS met dwangverpleging. Bij de ontploffing in december werden de voor- en achtergevel van het gebouw weggeblazen. Zes appartementen in Drachten stortten in. Het weer, hier en daar een bui, ook wat zon. En vooral in het westen is het aardig zonnig. Het is een graad of 18. Morgen opnieuw een bui en ongeveer 19 graden. In het weekend wordt het 20 tot 23 graden en daarna nog wat warmer. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad zijn voornamelijk problemen bij Amsterdam na een ongeluk eh, op de A10. Dat merk je al op de A5 vanuit Hoofddorp. Voor de aansluiting met de A10 heb je al een half uur vertraging in de file. En op de A10 is er ook eh, geen doorkomen aan richting Watergraafsmeer. Tussen Osdorp en de afrit eh, Watergraafsmeer 8 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht. Op de N44 Wassenaar Den Haag zat ook al file door een ongeluk bij Wassenaar.